10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie is negatief geworden. Producenten betalen om te leveren, iets wat bijna nooit voorkomt. De daling heeft alles te maken met de termijncontracten voor mei die morgen aflopen. dat zijn contracten voor olie die volgende maand wordt geleverd. Omdat vanwege de coronacrisis zo goed als alles stil ligt, is er weinig vraag naar olie. En ook zijn de opslagen in Amerika overvol. En de prijs voor volgende maand ligt al wel hoger. En ook brandolie, de internationale standaard voor de olieprijzen, is fors onderuit gegaan. De grote natuurbrand in de Peel bij Deurne neemt in hevigheid af. Er wordt een Chinook-helikopter ingezet om de brand van zeker 100 hectare te blussen... omdat brandweerwagens moeilijk in het veengebied kunnen komen omdat bij de brand veel rook vrijkwam, werd een NL-alert verstuurd... om mensen in de buurt op te roepen om binnen te blijven... en ramen en deuren dicht te houden. Bij Roermond was eerder vandaag ook een natuurbrand. In totaal is daar een gebied van 30 tot 35 hectare bos- en heidegebied verloren gegaan. Verhuurmakelaars in Amsterdam zijn nog altijd bereid om op verzoek te discrimineren op migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Mysterieonderzoekers die deden zich voor als potentiële verhuurders en vroegen specifiek om niet-allochtone huurders. Een op de drie verhuurmakelaars ging daarop in. Wethouder Evans onderzoekt of de gemeente makelaars en verhuurders die veelvuldig discrimineren kan gaan nemen en shamen. En op Curaçao worden de coronamaatregelen vanaf morgen wat versoepeld. Zo mogen bouwwinkels weer open. Klanten moeten wel buiten blijven en daar geholpen worden. Ook mag er ochtends tussen 6 en 9 worden gezwommen in zee. Daarna moeten de stranden leeg zijn. De laatste weken zijn er geen nieuwe coronabesmettingen gemeld op Curaçao. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het helder... met nog steeds een schrale oostenwind.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 Nothing sweeter than wine. Nothing physically, recklessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say this pleasure I get from, say, van nu op ZFM. side. Concrete mountains wearing up, throwing shadows just about five. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive. And there's no peace of mind the place you see riding on Lakeshore Drive. south on Lakeshore Drive, getting into town. Just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. This Friday night and you're looking clean, the early to start the rounds. A ten minute drive from the Gold Coast back makes you show your pleasure bound. And it's four o'clock in the morning and all the people have gone away. Just you and your mind at Lakeshore Drive tomorrow is another day. And the sun shines fine in the morning time. Tomorrow is another day. just like it Running south on Lakeshore Drive, getting into town. they just sneaking on my own LSD, fighting that trouble bound.